met het NOS Journaal. Er komen nieuwe meldingen binnen van Israëlische aanvallen op Iran. Een Iraanse nieuwszender meldt dat er twee luide explosies zijn gehoord... bij de nucleaire faciliteit in Fordo. Op die plek is een ondergrondse fabriek waar uranium wordt verrijkt. Het Iraanse leger meldt dat daar een Israëlische drone is neergehaald. Iraanse media melden ook dat de luchtverdediging Israëlische raketten heeft onderschept... in het zuiden van de hoofdstad Teheran. Israël bevestigt dat de aanvallen plaatsvinden. Volgens het leger worden er lanceerinstallaties voor raketten en drones onder vuur genomen. De Israëlische aanvallen op Iran begonnen afgelopen nacht. Iraanse media melden tenminste 70 doden en 320 gewonden. De Israëlische aanvallen waren gericht op nucleaire installaties en de legertop van Iran. Bij een brand in een verzorgingshuis voor mensen met dementie in Rotterdam... is een overleden persoon gevonden. De brand ontstond volgens Rijnmond in de kamer van een bewoner. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie weet ook niet of het eh, slachtoffer door de brand om het leven is gekomen... of daarvoor al was overleden. Het vuur was vrij snel geblust, zegt de veiligheidsregio. En twee mannen die in Engeland een gouden wc van 6 miljoen euro hadden gestolen... zijn veroordeeld tot twee jaar cel. Het draait om een 18 karaat gouden pot van 98 kilo. Hij werkte ook nog. Hij werd gestolen uit een paleis waar hij werd tentoongesteld. De wc is waarschijnlijk in kleinere stukken goud gebroken om die vervolgens te verkopen. De maker van het kunstwerk wilde met de wc de buitensporige rijkdom belachelijk maken. Het weer dan nog. Het is 28 tot 32 graden. Vanavond laat zijn er in het zuidwesten en westen enkele regen- en onweersbuien. En het koelt vannacht af tot een graad of 20. Ook morgen is het warm met 24 tot 31 graden.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 So you know you gotta get a life. up one day geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. change the way I and they said I was strange I noticed that my eyes and hair weren't the same I asked my parents if I was okay They said you're more beautiful and that's the way They showed that they wished that they had your smile So my confidence was up for a while I got real comfortable with my own style I knew that they as her bring it back.